Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft 20 maanden jeugdgevangenis geëist... tegen een man van 19 uit Schijndel... die ervan wordt verdacht dat hij zware keien op de weg heeft gelegd. Daardoor raakte een zwangere automobiliste zwaar gewond. Ze moet nog jaren revalideren. Volgens de dader wilde hij met twee andere katten kwaad uithalen... en was het de bedoeling dat de vrouw op tijd zou stoppen. Een officier noemt de actie poging tot moord. de twee andere verdachten horen later vandaag de strafeis. En bij een autoongeluk, ook in Schijndel, zijn twee mensen vandaag om het leven gekomen. De auto van de mannen botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Hulpdiensten probeerden de twee nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het ministerie van Onderwijs krijgt 200 miljoen euro extra. Dat geld is nodig omdat er veel meer leerlingen en studenten naar school en de universiteit gaan dan van tevoren was ingeschat. Daardoor zit er een gat in de begroting, staat in de voorjaarsnota van minister Hoekstra van Financiën. En dat bevestigen bronnen rond het kabinet. De sector staat al onder druk en de coalitie wil met het extra geld voorkomen... dat het onderwijs te dupe wordt van een verkeerde inschatting. En het Amerikaanse besluit om het nucleaire akkoord met Iran op te zeggen... zorgt voor hogere benzineprijzen aan de pomp. Een liter euro 95 kost inmiddels 1,75 euro. Komt onder meer omdat de prijs van een vat ruwe olie is gestegen naar 77 dollar. De olieproducerende landen van de OPEC zeggen dat ze de situatie in de gaten houden. Vicepremier De Jonge zei vandaag dat Nederland zich zal inzetten om zoveel mogelijk van het atoomakkoord met Iran overeind te houden. Volgens hem is dat de enige manier om Iran in de gaten te houden en de nucleaire ambities van het land te beteugelen. Het weer nog, afwisselend zon en stapelwolken. De temperatuurverschillen in het land zijn groot. Minimaal 15 graden aan de kust tot maximaal 28 graden landinwaarts. Nou, vanavond valt de eerste bui en dan koelt het ook flink af. Morgenochtend nog wat buien, later klaart het op.